Jobboot met het NOS-journaal. De Groningse hifzaak de verdachten die zijn veroordeeld in de zaak hadden straffen van 12 en 9 jaar gekregen. Ze hadden op seksfeestjes mannen gedrogeerd en ingespoten met bloed dat met hif was besmet. De vier slachtoffers bleken na de hand hif te hebben. Volgens de Hoge Raad is niet uit te sluiten dat de slachtoffers ook via onbeschermde seks een hif-besmetting hadden kunnen oplopen. Dat moet in een nieuw proces beter worden uitgezocht. De ontslagen hoogleraar psychologie Diederik Stapel heeft in zijn Tilburgse periode in meer dan de helft van zijn publicaties fraude gepleegd. blijkt uit een tussentijdse conclusie van de commissie Leeveld. Daarin staat dat Stapel in 12 van de 20 onderzochte artikelen verzonnen data heeft gebruikt. Verder is er fraude geconstateerd in drie hoofdstukken uit proefschriften die de commissie onderzocht. De ontslagen hoogleraar Stapel heeft zelf al toegegeven dat de data die hij gebruikt heeft verzonnen waren. De Franse president Sarkozy doet een beroep op tv-zenders om geen opnames uit te zenden die moslim-extremist Mohamed Merah heeft gemaakt van zijn moordpartijen. In Toulouse was dat. Sarkozy noemt het uitzenden van de beelden respectloos tegenover de slachtoffers. Merah heeft ze op een USB-stick gezet en naar het Franse kantoor van Al Jazeera gestuurd. Het is nog niet duidelijk wat de Arabische nieuwszender ermee gaat doen. De 23-jarige Mohamed Merah werd vorige week in zijn woning in Toulouse doodgeschoten door een scherpschutter van de politie na een belegering van ruim een dag. Wielerlegende Eddy Merckx is, wordt door justitie in België beschuldigd van corruptie. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Merckx begon na zijn carrière een fietsenhandel. In 2006 zou hij met voorkennis hebben gehandeld toen hij 48 fietsen verkocht aan de politie van Anderlecht. Een agent had hem de offertes van concurrenten doorgespeeld, zodat de oud-wielrenner een betere offerte kon maken. In ruil kreeg de agent een fiets voor een zacht prijsje. Het onderzoek naar de zaak, waarin ook verschillende politiemensen worden beschuldigd, is afgerond. Het weer zonnig met soms wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen opnieuw vrij zonnig, dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoeterwoude een file van 3 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop Ridderkerk en de Van Briedenoordbrug 3 kilometer file.